Dat was een van zijn vele hoge baantjes. In 2022 veroorzaakte hij een verkeersongeluk in Den Haag. Hij reed over de stoep en raakte een meisje van 14 dat haar neus en haar been brak. Zelf zegt hij dat hij schrok van een andere auto... en dat zijn voet achter het gaspedaal was blijven hangen toen hij uitweek. Het OM gelooft dat niet en eist een voorwaardelijke taakstraf... en een rijontzegging van een half jaar. Ook willen ze dat hij 3000 euro overmaakt aan slachtofferhulp. 9 op de 10 Nederlanders staan zondag stil bij dodenherdenking. Toch doet een deel dat niet. Sommige mensen vinden het zinloos om het verleden te herdenken... als we niet stilstaan bij de oorlogen die nu aan de gang zijn, zoals in Gaza. Kijk, ik eh, ben sowieso wel twee minuten stil. Maar eh, ja, daar houdt het voor mij ook op. Eh, er is overal oorlog en ja, ik ben van mening dat daar de focus op moet liggen en niet op het verleden. Ja, misschien is de alternatieve herdenking voor hem een idee. Die is zondag in Den Haag en daar wordt stilgestaan naast de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bij de Palestijnse slachtoffers in Gaza. De organisatoren verwachten zo'n 500 bezoekers. En een groep Zaanse vrienden heeft een gouden handeltje gehad de afgelopen dagen. De brug bij de Zaanse Schans ging meerdere keren kapot. Daardoor kwamen er een heleboel toeristen vast te zitten aan de verkeerde kant van de rivier de Zaan. Hugo van 17 bedacht zich geen moment hij zette met zes vrienden en rubberbootjes een geïmproviseerde veerdienst op. Ik dacht, ja, hoe moeten die toeristen dus nu eh, over de brug heen gaan? En toen zei mijn vader, ja, we gaan ze gewoon anders heen en weer varen. En voor 5 euro per persoon gewoon. Eh, dus dat hebben we toen gedaan. Heb ik meteen ook al mijn vrienden gebeld. En toen eh, is het zo een beetje gaan rollen. Hebben zo drie, twee uurtjes iedereen overgebracht. Nou, de brug is nu weer dicht. Hoop je dat die zo meteen weer stuk gaat? Ja, ik hoop het wel. <laughs> Nee joh, zo is het gewoon wel prima. Zo is het wel goed. Ja, Hugo heeft er in ieder geval een leuk zakcentje bij. Waarschijnlijk ging de brug steeds kapot door de hitte. Volgens de gemeente is het probleem nu weer gefixt. Het weer heerlijk zonnig bij 24 tot 28 graden. Vanavond kan er wel een buitje vallen. En morgen zijn er meer wolken met opnieuw kans op buien. Het wordt dan 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland moet vooral geduld hebben op de A10, de ring van Amsterdam. Daar is het druk. En op de A9 staan ook files. Van Diemen naar Amstelveen heb je 20 minuten vertraging tussen knopen Diemen en Amstelveen. Van Alkmaar naar Diemen sta je 10 minuten in de file tussen Bad en de afrit AMC. Verder is het druk op de N250 in Den Helder naar de veerterminal richting Tessel. En op de 522 van de Belmermeer naar Amstelveen sta je in de file tussen de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A9.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 Yes. よ、うん shakalaka, Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. Un shakalaka, como shakalaka. Oh, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi pum shakalaka, pum shakalaka, yes.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 Otra vez, otra vez. La cabeza y los pies se mueven con mi pum sacalaca, pum sacalaca, yes. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het winnen van de oorlog in Gaza belangrijker is dan het terughalen van gijzelaars. Dat laatste noemt hij niet het hoogste doel. De families van de gijzelaars zijn bezorgd over zijn uitspraken. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz legt zijn functie neer. Hij lag onder vuur vanwege het lek in de Signal groepschat over de Amerikaanse aanval op Jemen vorige maand. Het OM eist een voorwaardelijke taakstraf tegen oud-minister Ben Bot. Drie jaar geleden reed hij een meisje aan op de stoep. Zij brak haar arm en haar neus. Het weer, vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon en dan 19 tot 26 graden.